René van Brakel met het NOS-journaal. De VN gaat de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Duekoué zeker 800 doden. Slachtoffers zouden zijn gedood met kapmessen en vuurwapens. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In Ivoorkust wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbo... die ondanks een verkiezingsnederlaag niet wil opstappen. Protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran hebben opnieuw geleid tot geweld. Zo vielen gisteren in Kandahar 10 doden en 83 gewonden. De protesten zijn gericht tegen een dominee in Florida die vorige week een Koran verbrandde. De Amerikaanse president Obama heeft zowel de verbranding als het geweld in Afghanistan scherp veroordeeld. Een nog onbekende man is afgelopen avond verdronken in een meertje in Oosterwijk. Hij zocht volgens de politie verkoeling vanwege het warme weer. Een getuige sloeg alarm nadat de man onder water was verdwenen. Duikers vonden de man na een uur, maar hij bleek al te zijn overleden. Sinds de Mexicaanse president Calderon de oorlog heeft verklaard aan de drugskartels in zijn land, worden er ruim 5000 mensen vermist in Mexico. Dat meldt een Mexicaanse mensenrechtenorganisatie. President Calderon zet het leger in tegen de drugskartels, maar volgens de VN maakt ook het leger zich soms schuldig aan ontvoeringen. De VN wil dat Calderon stopt met het inzetten van het leger. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeing 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in een van de toestellen een gat in de cabine zat. Dat toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. Door de inspectie van de Boeings van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten geannuleerd. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Ook de rest van de dag bewolkt en regenachtig.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 No seven years of good can't hide the one night I forgot to wear that. No singer-songwriters en je hebt singer-songwriters. Want eh, ja, deze David Neil is in principe ook een songwriter. Maar hij schrijft dan weer voor eh, volledige bandjes. Terwijl dat eh, deze singer-songwriter, en dan heb ik het over Tim Grimm. Hij schrijft weer meer liedjes voor zichzelf. En die speelt hij dan vaak ook heel ingetogen. Gewoon met alleen maar een gitaar, misschien een basgitaar. En af en toe een heel klein beetje percussie. Maar dat is dan ook heel goed terug te horen in de songs van die Tim Grimm. Down the road about five miles from here The highway moans as it grows each year It's bringing business in from far away with foreign dollars for the workers' pay. workers coming and the workers go. Up on the freeway and down the road. Mortgage houses and mortgage lights. The TV dinners and TV wives. convenience store sells gasoline Never closes, they say it's the best It's got a lot of tickets and cigarettes The other day there was a crash There's one more dreamer who's not coming back on the cross. You cross the center line, we all get lost. Driving blindly, we can't see the light. Driving blindly, we can't know what's right. five miles from here I remember when the air was clear And it was quiet and time was slow A hawk on the fence post would watch the road Close your eyes and turn your head The green border forest, a country stream The other day there was a crash There's one more dreamer who's not coming back he Hung a jacket on a cross He crossed the center line blindly we can't see the Hij vertoeft op eh, dit moment hier in Nederland. In de maand maart eh, trekt hij hier door Nederland. Dus eh, u heeft nog op het moment dat ik dit opneem zo'n kleine 14 dagen om te kijken waar eventueel deze Tim Grimm optreedt. En met zijn gitaartje en soms met twee mensen daar nog bij om hem wat te ondersteunen. Muzikaal te ondersteunen. Dit is allemaal afkomstig van de cd Form Songs uit 2009. Jeff Middleton, hij is lid van de Dirt Drifters. Hebben pas geleden een cd uitgegeven en die noemen ze gewoon Something Better. En dit is daarvan de titeltrack. The sun is coming up, I gotta drag my butt out of zijn de vier dames van de formatie Uncle Earl. She Wait for the Night is een van de cd's die zij uitbrachten. Dit komt uit 2005 eh, en Sugar Babe is door de dames zelf geschreven. De cd is helemaal geproduceerd door Dick Powell. Got Your Country Right Here is een cd die uitgebracht werd door eh, Gretchen Wilson. Pas geleden uitgebracht in januari van dit jaar. Prachtige nummers staan erop, onder andere geschreven door een zekere Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate. Zij schreven voor die Gretchen Wilson. I love you last. If I had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love to be your En dit staat op dit cd'tje als eh, single edit, maar ook als album version. Best of Luck, Ruud Hermans. Hij heeft het geschreven en uitgebracht in 2008 op zijn cd Forevermore. Ik wil u nog één track van diezelfde cd laten horen met zijn eh, muzikale maatje Dick van Altena. Dit is dan weer geschreven door diezelfde Dick van Altena. Ze hebben het misschien wel over mij. Me and Jack. Nou ja, dat zal ik maar niet denken dan. from the two out in the back. Some girls cried over the boss of the pack. Her daddy frowned when me and Jack drove our bikes round the back. We's gone. allemaal eh, opgenomen hier in eh, Nederland. Eh, volgeschreven door Nederlandse artiesten. Opgenomen door Nederlandse muzikanten. De cd van Ruud Hermans uit 2008. Forevermore. Er is ook een cd die is opgenomen hier in Nederland. Niet helemaal volgeschreven door Nederlandse artiesten. Wel voorgespeeld door Nederlandse muzikanten. Ik heb het over de cd van Savannah. My Reputation. horses and I like dogs. And I've been known to sleep like a log. simple man don't need no complications. And I just want to smile a lot. Remember more than I forgot. Come of age and get by life's temptations. It's a little too late to change my reputation. still me in the palm of your hand is where I wanna be. Some things just don't need no rearranging. Ever since the day you caught my eye, it's been you. That's alright. Everybody knows that's my situation. It's a little too late to change my reputation. life like he's 25 Wouldn't want no part of that frustration It's a little too late to change my reputation Oh, I can't help it if I'm still excuses Savannah, maar eh, ik stoot tegen de cd-speler aan en dan krijg je dus dat het een beetje over gaat slaan. Ik was gewoon een beetje te snel met eh, de volgende cd proberen in de cd-speler te leggen, want dat is een cd die ik eh, de vorige keer ook al gedraaid heb. En ja, het is af en toe zo van, als je een nummer draait van iemand, dan krijg je direct daarop weer een verzoekje binnen. Dus is de wind still blows in Oklahoma. Dit is River McIntyre samen met Ronnie Dunn. everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. I met a boy a few weeks back. He plays in a band. He's a whole lot like you, Daddy. You're gonna like him. He's a good man. up on me, but I girls sunset freeze I met a girl, you're gonna like her, mama She has your hair Red as that telecross sunset Seems like an angel, I swear I can't say I don't get lonesome But I sick like blue moons and whippoorwill nights. Does that wind still blow in Oklahoma? Out here, the Hollywood stars sure shine bright. Such a long you heel wat artiesten rond die heel graag country music willen brengen. En dan weet ik nog wel een aantal artiesten die eh, dit nummer heel mooi op zouden kunnen nemen. En eh, de nummers van uh, Reba McIntyre, Ronnie Dunn. En ja, die Riva McIntyre, ze heeft dus een cd uitgebracht. Die noemt zich gewoon duets. En daar staan zulke prachtige duets op dat ik denk bij mezelf van... Waarom zijn er niet wat meer Nederlandse artiesten die dit soort muziek willen opnemen? En muzikanten ken ik ook wel een aantal hoor, die dit kunnen Dit is Reba met Dan Henley. Break each other's heart again. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away. it's hard to let it go I'm trying to be strong But Bill McIntyre en die man van eh, de Eagles, u weet wel, eh, ja, moet ik nog vertellen wie dat is? Ik denk het niet, hè? En dit is zo'n man uit Nederland die eh, het niet onder stoelen of banken steekt dat hij country heel mooi vindt. Ik heb het over Lee Towers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me once you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it on my own Now losing you will change my life No doubt In a way I'm glad it's over And in another way it turns me inside out In a way I guess it's better even though there's nothing good at our goodbye But I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you But I guess that's what goodbye is all about In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out and I know I'll be better once you're gone But I find the lot of heartaches on the other And I can't say I look forward to those nights I'd be alone And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came Now losing you will change my life, no doubt. No doubt. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. And in another way it turns me inside out It turns me inside Leenhuizer, beter bekend als Lee Towers. Hij eh, was of is nog steeds eh, favoriet van de country music. Wist dat de formatie, de Canadese formatie South Mountain naar eh, Nederland kwam. En zei toen tegen de tourmanager van South Mountain in Nederland van... Zouden die heren een keer bereid zijn om met mij een cd op te nemen? En natuurlijk waren ze daartoe bereid. En dat werd opgenomen. Allemaal onder leiding van onder andere Ruud Hermans. Want die was erbij aanwezig om ervoor te zorgen dat het echt country zou blijven klinken. En Jan Rietman, hij is degene die alles geproduceerd heeft. Op een gegeven moment eh, was, eh, waren ze een duet aan het opnemen. En daar eh, werd ingedrongen door, of, of, opgedrongen door Ruud Hermans van... dan moet je zo doen, een beetje zo en een beetje zus en een beetje van dit.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 She taught him all the attributes of greatness that she knew he couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible. Her hair was gray and the little man was gone. There ought to be a hall of fame for mamas. Creation's most unique and precious pearl. purpose always to remember That a hand that rocks the cradle rules the world That a hand that rocks the cradle Gambler, een nummer van de Wilders. En The Wilders, dat zijn dan weer Ike Sheldon, Bets Ellis, Nathan Gorin en Philip Wade. En ze komen uit Amerika en een eh, formatie die eh, de bluegrass hoog in het vaandel heeft staan, dat heeft u wel gehoord. Maar daarnaast eh, spelen ze ook nog echte country music hoor. En dat zal ik u wel eens een volgende keer laten horen. En dit is ook weer Spik Splinter Crazy Girl van de Ely Young Band. just had to walk away sometimes. Ze is ook een dame die eh, eigenlijk naar Amerika of naar eh, Nashville vertrokken is eh, om daar een carrière te maken als singer-songwriter, als zangeres in de country scene. Maar zoals zoveel kwam ze bijna niet verder als waitress. U weet wel, een dame die de tafeltjes bedient in de diverse restaurants daar in Nashville. Alleen, ze heeft geluk gehad. Ze had wat liedjes geschreven, zat ze in een bar op een gegeven moment op gitaar wat te spelen.